uur. moet met het NWS Journaal. De Servië Fujic. Hij krijgt volgens de exit polls ruim 55% van de stemmen... waardoor een tweede ronde niet nodig is. Het presidentschap is nu nog een ceremoniële functie in Servië... maar de verwachting is dat Fujic dat gaat veranderen. Hij heeft goede banden met de Russische president Poetin... maar wil tegelijkertijd ook lid worden van de Europese Unie. Critici in Servië zijn bang dat Fujic een autoritaire leider zal zijn... met Poetin als voorbeeld. John van het Schip wordt het volgende seizoen de hoofdtrainer van PEC Zwolle. Hij volgt Ron Jans op, die vorige maand aankondigde dat hij voor de KNVB gaat werken. Van het Schip werkte tot begin januari in Australië bij Melbourne City... waar hij opstapte vanwege familieomstandigheden. Hij werkte eerder onder meer bij Ajax, Oranje en FC Twente. Later vandaag wordt John van het Schip officieel gepresenteerd als hoofdtrainer van PEC Zwolle. De Rotterdamse Rekenkamer stelt de publicatie uit voor een rapport over de gemeentelijke computerbeveiliging, omdat het college van burgemeester en wethouders dreigt met een rechtszaak. Het college wil publicatie tegenhouden omdat het hackers informatie zou kunnen geven over zwakke punten in de beveiliging. De Rekenkamer concludeert na onderzoek van de computersystemen dat de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde is. Het rapport zou woensdag worden gepubliceerd, maar de directeur van de Rekenkamer zei in Nieuwsuur dat hij nu eerst laat onderzoeken of er inderdaad gevoelige details in staan. Duizenden Hongaren hebben gedemonstreerd voor het voorbestaan van een populaire universiteit in Boedapest. Premier Orbán wil de universiteit sluiten omdat het is gefinancierd met geld van een Hongaars-Amerikaanse zakenman die opkomt voor burgerrechten. Volgens de premier bemoeit hij zich met staatsaangelegenheden... en zijn zijn organisaties niet welkom in Hongarije. Het weer nog. Vannacht kan het lokaal nevelig zijn... en valt er hier en daar wat motregen. In de ochtend eerst grijs, in de loop van de dag steeds vaker zon... en ongeveer 13 graden.